onderuit in woeste wilde golven. Door de branding van jouw liefde word ik bedolven. In jouw ogen wil ik zinken. Mm-hmm. In jouw zee van liefde wil ik verdrinken. op jou. Zie de overdrijf Wil hier heel mijn leven blijven Het is toch niemand te beschrijven Ben vanuit mijn tenen stapel op jou Als ik ga zwemmen in jouw ogen Kom ik nooit meer op het droog Word steeds verder weggezogen Ben vanuit mijn tenen stapel op jou Ja op jou Op jou wat een vrouw. En zij neem me mee. Wat een wonder. Kopje onder. In jouw ogen. Ieder woord dat je zegt. Laat me zweven. Mm, wat je doet. Wat je zegt. Is om het even. Want ik ben staan.